Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op het vliegveld van Rodos... een plek ingericht waar toeristen een noodreisdocument kunnen krijgen. Veel toeristen hebben door de snelle evacuatie geen identiteitspapieren meer bij zich. Intussen proberen Nederlandse organisaties hun klanten terug te halen... Correspondent Thijs Kettenis was op het vliegveld van Rodos... en vertelt hoe de evacuatie tot nu toe verliep. mensen zijn eh, eh, ondergebracht in eh, hotels, maar die raakten natuurlijk al snel vol. veel mensen zijn ondergebracht naar Rodos stad, de hoofdstad van het eiland. daar konden ze bijvoorbeeld terecht in veerboten die daar in de haven lagen. en ook bij de, bijvoorbeeld het gemeentehuis in scholen en in bibliotheken. Transavia blijft voorlopig op Rodos vliegen. TUI, D-reizen, Prijsvrij en Corendon hebben aangekondigd... dat zij in ieder geval tot en met dinsdag niet op het Griekse eiland vliegen. De Oekraïense havenstad Odessa is afgelopen nacht opnieuw bestookt met raketten. Die kwamen onder meer op huizen terecht. Er is iemand om het leven gekomen en 15 mensen raakten gewond, onder wie drie kinderen. Ook is een historische kathedraal zwaar beschadigd. De Nederlander die op Mallorca op het hoofd van een slapende man poepte... heeft spijt van zijn actie. Tegen het AD zegt hij dat hij 30 bier en 20 shotjes op had... en al 20 uur wakker was. Dat het hem toen wel grappig leek. Eenmaal terug in Nederland noemt hij zijn actie walgelijk en vernederend. Sinds het poepfilmpje viraal is gegaan... krijgt de man van 25 doodsbedreigingen binnen. Een Tour de France Femme is begonnen. De eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen start en finisht in Clermont-Ferrand. Er doen 27 Nederlandse rensters mee. Naast Demi Vollering en Annemiek van Vleuten staan er bekende namen als Marianne Vos, Lorena Wiebes en Lucinda Brandt op de startlijst. Marianne Vos zei vooraf dat ze wel wat spektakel verwacht vandaag. Ik denk eh, dat het een pittig klimmetjes in de finale waar uh, wat voor spektakel gaat zorgen. Dus ik denk wel echt, eh, ja, ik denk sowieso wat hectiek in het peloton gedurende de hele etappe. En dan zorgen dat je alert bent en, ja, en vooraan zit als het klimmetje begint. Maar het leuke is dat het hele peloton dat wil. Dus het gaat wel, ja, gaat wel zwaar worden, denk ik. Vandaag is ook de laatste etappe van de Tour de France voor mannen. Tourwinnaar Jonas Vingegaard doet volgende maand ook mee met de Vuelta. Dan nog het weer. Vanmiddag is het, op, is het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan de zon later doorkomen. In de rest van het land is het grijs en bewolkt.